Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Rebellen hebben in de Syrische stad Hama een standbeeld omvergetrokken van Hafez al-Assad... de vader en voorganger van president Assad. Strijders van de rebellengroep HTS zijn in het noordwesten van Syrië met een opbars bezig. Vorige week namen ze Aleppo in en vandaag Hama. Het leger van president Assad trok zich terug, mogelijk om de stad Homs beter te kunnen beschermen. Op videobeelden is te zien hoe het beeld van Hafez al-Assad onder luid gejoel achterover valt en daarbij zijn hoofd verliest. Vader Assad was in 1982 verantwoordelijk voor het bloedbad van Hama toen hij een opstand liet neerslaan. Daarbij vielen vele duizenden doden. De NASA heeft een missie waarbij astronauten rond de maan vliegen opnieuw uitgesteld. De missie stond gepland voor september volgend jaar, maar dat wordt nu april 2026. Oorspronkelijk stond de lancering al voor afgelopen maand gepland. Het uitstel is nodig om een probleem met het hitteschild van de ruimtecapsule op te lossen. Dat kwam aan het licht bij een testvlucht. Het rondje om de maan moet een jaar later worden gevolgd door een maanlanding. De eerste sinds 1972. Die kan nu dus op zijn vroegst in 2027 plaatsvinden. De NASA vertrouwt er nog steeds op dat de Amerikanen daarmee de Chinezen voorblijven. Want die werken daar ook aan. De Italiaanse politie heeft een non opgepakt bij een operatie tegen de maffia. De zuster werkt in een gevangenis en zou banden hebben met de Drangheta, de maffia uit het zuiden van Italië. Eerder dit jaar kreeg ze nog een onderscheiding voor haar werk met gevangenen. Nu denkt de politie dat ze als tussenpersoon fungeerde tussen de maffia en maffialeden in de gevangenis. Ze werd samen met 24 anderen gearresteerd in Brescia, ten oosten van Milaan. Het weer. De regen trekt vannacht naar het oosten weg en het waait flink. Aan de kust zijn windstoten mogelijk tot 100 km per uur. In de ochtend is het nog onstuimig.